De vermoedelijke bestuurder, die verderop over de vluchtstrook liep, is aangehouden. De politie had gisteravond laat een melding gekregen... dat er een auto met Belgisch kenteken in de berm stond... en dat er iemand op de vluchtstrook liep. Agenten vonden in de auto een slachtoffer. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. In Afghanistan is zittend president Ashraf Ghani herkozen. Volgens de voorlopige einduitslag kreeg hij bijna 51 van de stemmen. De verkiezingen waren eind september, maar een kwart van de Afghaanse kiezers kwam toen opdagen. De verkiezingen werden ontregeld door de Taliban die talloze aanslagen pleegden. Veel stembureaus waren dicht omdat het te gevaarlijk was. De Franse president Macron roept de pensioenstakers in het OV op... om met kerst en oud en nieuw gewoon door te werken. Macron noemt staken een grondrecht... maar hoopt dat mensen met de feestdagen trein of metro kunnen pakken om elkaar te bezoeken. De regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar... en een aantal regelingen versoberen. De politie van Zwolle onderzoekt een schietpartij bij een cultureel centrum. Bij het gebouw zijn op straat hulzen gevonden. Volgens ooggetuigen reden er na de schietpartij twee auto's weg. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Komende week is er voor het eerst in ruim 200 jaar geen kerstnachtmis in de Notre-Dame in Parijs. De 850 jaar oude kathedraal werd in april door brand verwoest. Het herstellen van het dak en de toren en het beschadigde interieur gaat jaren duren. De mis op kerstavond wordt verplaatst naar een naastgelegen kerk. Tijdens de Franse revolutie was de Notre-Dame ook dicht met kerst. Anti-katholieken hadden van de kathedraal toen een tempel van de reden gemaakt. Het weer bewolkt en er valt in het hele land af en toe regen. Tegen de avond wordt het droog. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen vaker droog, het blijft vrij zacht voor de tijd van het jaar met ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. De A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is tussen knooppunt Hoek en knooppunt Raasdorp nog altijd afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan over de A4 en dan de A9.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 Met men nu. ZFM Jazz. Een goedemorgen, dames en heren. We begonnen deze uitzending met het George Shearing Quintet... met Have Yourself a Merry Little Christmas. En dat is wat ik, Jaap Funnekotter en collega Alco B... Eh, u als luisteraar zeker wensen. Eh, we hebben vandaag een eh, speciale uitzending voor u. Uitsluitend kerstmuziek, maar dan wel gespeeld door een aantal jazzgiganten. Auko, goedemorgen. goedemorgen. Wat heb jij eh, voor ons meegenomen? Ja, ik heb een eh, beetje wat, eh, ja, wat modernere muziek meegenomen. Maar wel allemaal in de stijl van kerst. Er zijn al bekende hits en als je zegt modern, modern... Eh, eh, je mag geen eh, avondcard jazz verwachten natuurlijk in kerstmuziek. Want je weet het, mensen die een kerstcd'tje kopen... die kerstmuziek kopen... die zijn vooral op zoek naar feestelijke muziek, dacht ik... die geschikt is om de boom te versieren... of om voorbereidingen te treffen voor je kerstdiner. Dus geen uitdagende, introspectieve luisterervaringen... Zoals eh, sommige jazzmuzikanten altijd hebben. En, de meeste jazzmuzikanten hebben overigens wel een kerstidee gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat Maas eh, Miles Davis of Mingus er een gemaakt hebben. Maar de rest volgens mij allemaal wel. Ja hoor, ik heb in mijn playlist Maas eh, Miles Davis oh, staan kijk eens dadelijk. die is me dan ontschoten. dus, maar goed, om, om op jouw muziek aan te sluiten... heb ik gekozen om mee te starten de Pasadena Roof Orchestra een, eh, een, ja, een swingband, een hot dance, jazz maken die eigenlijk. En op YouTube staan heel veel filmpjes van deze lieden... die overigens nog steeds optreden. Een tijdje geleden speelden ze in dat uh, automuseum... in de buurt bij Den Haag. Lauwman heet dat, geloof ik. Daar speelt de Pasadena Roof Orchester nog wel eens. Maar deze keer heb ik iets gekozen van hun cd... de Christmas Album 2011, It's Winter Again... bells ring, my heart is singing, it's winter again. The wind may blow, who cares, just let it blow. I write to you love letters in the snow, then we'll cuddle by the fire in the evening. We'll forget about the snow and rain while the skies are stormy your arms will warm me. It's winter again. dat was de Pasadena Roof Orchestra. Eh, we vervolgen de uitzending met een eh, van die jazzgiganten... zoals ik dat in mijn inleiding noemde, Oscar Peterson. Oscar Peterson bracht eh, in 1995 een kerstplaat uit... genaamd een Oscar Peterson Christmas... met een uitgebreide bezetting. Oscar natuurlijk op piano... Dave Samuels op vibrafoon... Jack Chance op flugelhorn, Lauren Lofsky op gitaar, David Young op bas, Jerry Fuller op drums... en op sommige nummers ook nog een string ensemble in de achtergrond. Wij gaan nu luisteren naar een echte klassieker, Let It Snow. Pietersen natuurlijk. En eh, ja, nu de hoogste tijd voor een, een bandje wat helaas niet meer bestaat. Het Duits bandje Tok Tok Tok. Regelmatig op het Noordzee Jazz Festival gespeeld. In heel de wereld gespeeld. Parijs, Berlijn, Madrid, Amerika, Tel Aviv, Zuid-Amerika, overal. En eh, de, de, de, belangrijkste namen van die band waren eigenlijk Tokunbo Akindro, zangeres. En Morten Klein speelde de saxofoon, gitaar, drums, eh, percussie. En eh, ja, die hebben toch ook nog een kerstnummer op hun cd'tje Love Again. En dat is een cd uit 2005. Vond ik het nummer O Tannenbaum. about dat was de Denneboom. We gaan eh, door met eh, weer een hele klassieke jazzmuzikus. We gaan luisteren naar het eh, orkest van Count Basie. van de cd A Very Swinging Basie Christmas... uitgebracht op Concord in 2014... gaan we luisteren naar It's the Holiday Season... en de vocale kant wordt door Johnny Mattis voor zijn rekening genomen. the holiday season and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground, and when old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy little boy, and he's such a great big bundle of joy. He'll be counting down the chimney down. He's got a big fat pack on his back, and lots of goodies for you and for me. So give a peppermint stick, old Saint Nick, hanging on the Christmas tree. It's the holiday season with a whoop-dee-doo and hickory-dock. And don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, He's got a big fat pack on his back and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. Cause it's the holiday season with a booty do and a dickory dock and you can't forget the park with his sock up. Just exactly at twelve o'clock, he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney. Down. Oh, he's coming. Coming down turn down. <laughs> I know that guy. That Santa, that's who that is. And he's a comin'. <laughs> it's the holiday season En dat was natuurlijk Count Basie Orchestra. En uh, we hoorden Johnny Mattis zingen. En die man die kan er wel wat van natuurlijk. wat een stem. Een stem als een klok. Eh, tijd voor iets eh, uit het zuiden. Uit Italië om precies te zijn. En een trompetist die heet Fabrizio Bosso. En die heeft ook een kwartet. En daar maakt hij mooie muziek mee. Een beetje klassieke bob, zou ik bijna zeggen, is zijn stijl. Hij heeft er ook een kerstcd gemaakt, wie niet, zou ik zeggen. Merry Christmas Baby heet de cd. cd is uit 2017, dus nog vrij jong. En daarvan het nummertje Grown Up Christmas List. geluid deze trompet. Prachtige toon. Tijd weer voor wat vocaals. En op een uitzending als deze mag natuurlijk Diane Kroll niet ontbreken. We gaan dan ook naar haar luisteren, begeleid door de Clayton Hamilton Orchestra.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 voor iets pittigers. En dan kom ik terecht bij een, eh, ja, een orkest uit Amerika. En wat geleid wordt door Gordon Goodwin. En dat betreft de Gordon Goodwin Big Fat Band. Eh, ja, daar ben ik een echt eh, aanhanger van. Alles wat die lui maken is geweldig. Er zit altijd iets in, iets extra's. Hebben ook een kerstcd'tje gemaakt. Volgens mij staan er tien nummers op. Wrap This A Big Fat Christmas. En daar een nummertje van. En dat is een nummer, even kijken. I Heard the Bells on Christmas Day. En Gordon Goodwin speelt volgens mij hier een tenor solo op de sax op. dat was dus de Gordon Goodwin Big Fat Band. Ik kende deze big band niet, maar ik vond het fantastisch... en gaan zeker eens kijken wat ze allemaal nog meer gemaakt hebben. Even tijd voor heel wat anders. Eh, zelfs Miles Davis heeft toch een kerstnummer uitgebracht. Ik heb gekeken of ik een hele cd van hem kon vinden. Dat was niet het geval. Maar op de CBS verzamel-cd genaamd Swinging Christmas. Opgenomen in 1983. Eh, daar staat het nummer van Miles Davis. Eh, in de bezetting Miles natuurlijk op trombone. Bob Doro vocals. Wayne Shorter tenor sax. Jimmy Cobb drums. En Willie Bobo Correa conga's. We gaan luisteren naar Blue Christmas. Merry Christmas. I hope you have a white one, but for me it's blue. Blue Christmas. That's the way you see it when you're feeling blue. Blue Xmas. When you're blue at Christmas time, you see right through all the waste, all the sham, all the haste, and plain old bad taste. Sidewalk Santa Clauses are much, much, much too thin. They're wearing fancy rented costumes, false beards, and big fat phony grins. And nearly everybody's standing around holding out their empty hand, our tin cup. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, fill my stocking up, all the way up. It's a time when the greedy give a dime to the needy. Blue Christmas. All the papers and the folly rock. Blue Xmas. People trading gifts that matter not at all. What I call folly rock, bitter gall. Folly rock. season to receive and oh to give and I to share. But all you December do-gooders rush around and rant and rave and loudly blare. Merry Christmas. I hope yours is a bright one, but for me it's Ja, dat was natuurlijk eh, Miles Davis, Blue Christmas. Eh, tijd voor iets heel anders. Ik eh, kwam nog in mijn eh, collectie tegen een cd'tje van de, New York Voices. Die hebben ook ooit een kerstcd gemaakt. En dat is een cd uit 2013. Let It Snow heet die. En deze lieden die kunnen toch fantastisch zingen. En ik zal een stukje laten horen, van, niet helemaal, dus, een, laten horen van een, een nummer. Moet ik even kijken. I Wonder As I wonder. Een klein stukje. Draai maar Jaap. dat waren de New York Voices. Mooi verhaal, mooie eh, groep. Dan gaan we verder met iets heel anders weer. Er zit veel variatie in vanochtend, zoals u merkt. Eh, een eh, nummer van Kenny Burrell, de bekende gitarist... die op de, deze plaat, dat is een track van de plaat eh, Have Yourself a Soulful Little Christmas. Kenny Burrell, gitaar, wordt begeleid door Charles Stepney op piano en orgel... Cleveland Eaton op bas en Morris Jennings op drums. We gaan luisteren naar Merry Christmas Baby. hier ging wat mis, want het vorige nummer liep nog even. Dus eh, dat gaan we even kijken of we dat recht kunnen zetten. toch helemaal gehoord. En dan nu, wat ik er net al beloofde. Kenny Burrell met Merry Christmas Baby. dit was een bluesy uitvoering van eh, Merry Christmas Baby. En dat werd eh, gedaan door Kenny eh, Burrell. Ja, we zijn allemaal wel eens bezig, misschien wel op dit moment... met het versieren van de boom. Alhoewel er in Nederland toch wel een tendens bestaat... dat de bomen steeds vroeger gezet worden. De meeste bomen zie je al eigenlijk de dag na Sinterklaas... in de kamers verschijnen. En soms hang je daar kerstballen in, soms kerstklokjes. En het volgende nummer is een nummertje van Herb Albert... en de Tijuana Brass, The Bell That Couldn't Jingle... En dat is een nummer geschreven door Burt Bacharach. En in de tijd dat ik nog echt kerstcd'tjes en LP's verzamelde... kan ik me herinneren dat ik jarenlang op allerlei markten gezocht heb... naar dat cd'tje van Herb Albert en de Joanna Brass uit 1968, denk ik dat het was. Jaren zoeken, uiteindelijk heb ik hem gevonden. Dus ik kan hem jullie laten horen. The Bell That Couldn't Jingle. Bell, Dead Coon Jingle, Herb Alpert en de Tijuana Brass. Eh, het loopt er weer tegen 11. Dat betekent dat we het laatste nummer van het eerste uur gaan draaien. Maar niet na u gezegd te hebben dat u zeker bij ons moet blijven... want we hebben het tweede uur nog het nodige voor u in petto. Inclusief rond half 12. Eh, wanneer uh, vibrafonist drummer Frits Landersbergen... bij ons langskomt voor een interview. Frits treedt met de West Coast... Big Band vanmiddag op in de krocht vanaf eh, half drie. Ik heb begrepen dat het al uitverkocht of bijna uitverkocht is. Eh, uitverkocht. het is uitverkocht, hè, Alco? Ja, ik dacht het ook. Eh, maar je weet maar nooit, no shows. Dus misschien dat er dan toch nog een klein plekje is... voor degenen die nog niet gereserveerd hebben. En ik ga ook dadelijk wat eh, draaien van een uh, eh, live opname... die ik eh, onlangs in New Orleans heb gemaakt... toen ik een paar weken in de Verenigde Staten aan het rondrijden was... met mijn echtgenote. En daar een fantastisch leuke band zag, een, een kwartet... Eh, eh, met als bandleider Steamboat Willie. Ik vertel u daar dadelijk in het tweede uur wat meer van. En eh, die heeft een speciale wens voor de luisteraars in Zandvoort. Maar nu het laatste nummer van het eerste uur. En dat is Rob van Bavel met We Wish You a Merry Christmas. allemaal fijne dagen en...